Daarnet wel met het NOS-journaal. VVD VVDA willen de premie in de zorg laten afhangen van het inkomen. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Daardoor kan de zorgtoeslag verdwijnen. Ook gaat de derde schijf van de inkomstenbelasting naar verluid in 2014 omlaag van 42 naar 38 procent. Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent, maar dat gebeurt later. Verder wordt vermoedelijk 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat naar defensie voor vredesmissies. Premier Rutte leidt over anderhalve week een economische missie naar Turkije. Het is een officieel bezoek op verzoek van premier Erdogan. Het bezoek is gepland voor 5 tot en met 7 november. Daardoor lijkt het nieuwe kabinet op zijn vroegst 8 november te kunnen worden beëdigd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat Rutte sowieso mee, ook al zijn er ontwikkelingen in de formatie. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor belastingfraude bij zijn mediaconcern Mediaset. Verder moeten Berlusconi en zijn tien medeverdachten gezamenlijk een boete betalen van 10 miljoen euro. En Berlusconi mag drie jaar niet actief zijn in de politiek. De rechtszaak heeft zes jaar geduurd. Het is nog niet duidelijk of de oud-premier daadwerkelijk de cel in moet. Nog eens drie jongeren hebben zich gemeld bij de politie nadat ze zichzelf hadden herkend op de foto's van de rellen in Haren. De foto's zijn onder meer getoond in opsporing verzocht. De gezichten van de relschoppers waren onherkenbaar gemaakt om hen de kans te geven zich vrijwillig te melden. Binnenkort komen weer foto's op tv, maar dan met herkenbare verdachten. Minister Opstelt heeft een nieuw pistool uitgekozen voor de politie. Het wordt een Walter P99Q. Volgend jaar mei begint de training voor de agenten met dit nieuwe wapen en eind 2014 moet die klaar zijn. Aanvankelijk was gekozen voor de Zig Zauer als nieuw wapen, maar bij nader onzoen inzien bleek dat pistool niet aan de veiligheidseisen te voldoen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, in het binnenland enkele graden vorst. Morgen overdag in het noordwestelijk kustgebied een aantal buien. Elders overwegend droog met wat zon en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... voorknopend Hoevelaken 4 kilometer... De andere kant op tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 5. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knopen De Hoek en Badhoevedorp 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Badhoevedorp 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn ook daar weer open. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 7. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 together, now we're undone. Won't commit, so we choose to run away. Do we oh, don't wanna give in, so we both gave up. Can't take it back. It's too late. We reached the climax. I've fallen somehow, feet off the ground. Love. keeps ringing. gave my best, it wasn't enough. You get upset, we argue too much. We made a mess of what it used to be love, so why do I care? I care at all. うん。 Usher natuurlijk. Je hier op Radio CFM het weekend in van vandaag. Vandaag is het vrijdag, de laatste vrijdag van de maand. En eh, dat betekent een bomvolle show met veel nieuwtjes, feitjes en muziek. Ehm, ik zeg in ieder geval namens mij en Toby alvast het volgende. Even kijken. Goedemiddag. Ja, Toby is uiteindelijk ook. Ik ben er. Ik moest het even praten voor Toby, want die was eh, een beetje aan het kloeien. ik was mijn koptelefoon aan het pakken ja was naar je koptelefoon aan het kijken? Nee, ik was hem aan het pakken. Oh, oké. Maar goed, eh, vandaag de laatste vrijdag van de maand alweer. Eh, het gaat snel, hè? Ja. Het is alweer bijna november. En eh, het is aan het weer te merken, want het is, het is bijna, bijna, hoe heet het? Bijna... Sinterklaas. Nee, bijna Sint Maarten. Sint Maarten, ja. Zo over ongeveer een dagje of wat dat zijn. Ik zit heel van <laughs> naar de kalender te kijken hoor. Over een dagje of 4 plus 11. Dus het is, zijn er 15. 15. Ja, over 15 iets meer dan twee weken. Ja. Dus Ehm, wij zeggen in ieder geval het volgende ook alvast. Dat je het weet. Eh, gewoon dat je er rekening mee kan houden. We gaan natuurlijk eerst even luisteren naar Cash Cash van Michael Jackson. dans niet van Michael Jackson, maar ook van Michael Jackson. Hé Toby? Natuurlijk. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Even the king is gone, the beat goes on and on. Even the king is gone, the beat goes on and on.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 Jackson. Dance all night, lose your mind. Yeah. One more time.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 the ball, yeah.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 in de jingles, hè? Vandaag wel. Ja. Je hoorde fun met All Alone en de script. Natuurlijk met hal of Fame hier op Radio CFM. Natuurlijk met hal of Fame. weekend in. Ja, dat is gewoon... Je zegt heel vaak natuurlijk. Ja, goed hè? <laughs> ik heb af en toe een stopwatch, dames en heren. Alles gaat hier natuurlijk. Je legt dat weer helemaal... Eh, Welkom bij de biologische radiozender. Hier gaat alles natuurlijk volgens Karim. Dan nu het weerbericht. Het is koud. Ja, dat is het enige wat ik over zeggen natuurlijk. Dat was het. Het is koud. Ik zei hem weer, hè? Het is Ja, je zegt heel vaak natuurlijk. Nee, zo, zo meteen komt het, eh, het hele weerbericht natuurlijk. Zeg het weer. Mhm. Toby, jij, moet... ik ga het bijhouden. Ik ga het bijhouden. Ik ga het bijhouden. Hoe vaak zegt Karim natuurlijk? Jij hebt nu ook al een paar keer gezegd, hè? Ja, omdat jij het zegt. Nee, maar we hebben straks een heel uitgebreid weerbericht. En we hebben vooral ook eh, heel veel lekkere muziek vandaag. Het is de laatste vrijdag van de maand. Dus bijna zit maart, hoorden we net van Toby. Toby heeft straks nieuws over Joep van het Hek, denk ik. En over de drummer van Doe Maar. Tobi mhm. Toby is de showbus ingegaan, dames en heren. Dat ik, wil u niet weten. <laughs> Ik zit er middenin. Hij heeft met Joep van het Hek gegeten. Nou, dan, weet je het wel. Hè? Flappy eh, zit in de buik van Toby. Ja. Ja. Maar hij zal zijn hoofd niet meer Goed, we gaan luisteren naar Andy Grammer met Keep Your Head Up. Ik wil net een bruggetje aan maken, man. Natuurlijk gaan we naar hem luisteren. Goed zo. Je begint te leren.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 around again, it comes around again. I say, only rainbows after rain, the sun will always come again. say everything.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 sound of my voice because I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So I de Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright en Andy Grimmer met Keep Your Head Up. En eh, dat zijn dus wel weer echte positieve nummers om het lekker het weekend in te gaan natuurlijk. het weekend in te gaan, natuurlijk. Ja, hè? Natuurlijk. Ik zei dat woord niet. Ja, je zei wel. Echt niet. Echt wel, je zei dat is natuurlijk wel weer een lekker, weekend, een lekker nummer om het weekend in te gaan natuurlijk. Oké, ik ga erop letten. Ga erop letten. Ja. Toby. Ja. Het shownieuws met Toby Oldenburger. Wat wil je van me weten, eh, Karim? Nou, Albert, ik wil van alles van jou weten. Als je het zo gaat noemen, dan gaan we, <laughs> gaat het dus mooi niet door, hè? Toby. Ja. Jij hebt een beetje shownieuws. Vertel. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Want ehm, de drummer van de band van Doe Maar, die we hopelijk met een beetje massa over een paar weken eh, ook hier in de show hebben om te interviewen. Ja. Die is vandaag in het diepste geheim getrouwd. En er zijn een paar mensen die het weten en wij zijn er eh, twee van. Ja, want de echte grote pers en zo weet dit nog allemaal niet. Maar wij wel. Dus als Albert nu meeluistert of kijkt via de webcam... Wat hij heel vaak doet. kunnen meeschrijven. En dan, dan, zou hij kunnen meeschrijven. Heeft hij vandaag weer leuk nieuws? Ja, maar van ons. Van ons? Ja. Moet hij het wel er even bij me. Wij hebben een scoop, Albert. Wij, hebben een scoop. Ja. We zijn gewoon veel eh, beter als RTL Boulevard. Tuurlijk. Dat, ja. ja, maar dat, dat spreekt voor zich natuurlijk. Nu zeg jij het. Ja, maar nu is het gewoon, nu past het in de context. Oké. Okay. En je hebt nog meer nieuws, hè? Ik heb... Nee. Nee, ik heb helemaal geen... Wat, nou, wat dan? Joep van het Hek. Ja, maar daar heb ik geen nieuws over. Vertel eventjes aan de luisteraars, dat vinden nou, ze wat, leuk. Wat wil je ervan weten? Alles, alles. Vraag me, vraag me wat je wil weten. Hoe was het? Het was leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben een dagje met Joep van het Hek meegelopen. Een dag met Joep? Een dag met Joep. En hoe was Joep een dag? Joep een dag was leuk. Want wat heb je allemaal gedaan precies? Ik ben eerst naar zijn huis geweest in Amsterdam. Ja. En toen... Woont hij mooi? Ja, hij woont wel mooi, ja heb je nog een souvenir meegenomen? Nee. <laughs> ja, zijn tv heb ik meegenomen verder. Eh. Echt? Nee. Oh, jammer. Maar ehm, ja, hij woont mooi in Amsterdam. En toen zijn we, zijn we naar Beuzerum gegaan. Beuzerum? Daar trad hij op, in theater. Waar ligt dat nou weer? Dat ligt net iets onder Utrecht. Oh, daar? Ja. Nou, en? Daar in ieder geval. Ze hebben daar... Eh, dat was echt leuk, want je mag zeg maar rondlopen bij, eh, bij alles wat hij doet. Zit je nou aan mijn microfoon te klooien? Nee, nee, nee. Oké. En je mag... eigen. Oké. En je mag, dus, eh, je mag dus een beetje rond het theater, een beetje backstage. Is allemaal hartstikke leuk om te zien. Ja. Zijn we daar wezen eten? Want je hebt ook een restaurant bij dat theater. Ja. Daar hebben we gegeten. Toen heeft hij zijn voorstelling gespeeld. En toen zijn we daarna nog wat gaan drinken en naar huis gegaan. Oké. Dat was het. Heb je nog met hem gepraat? Ja, tuurlijk heb ik met hem gepraat. En wat zei hij? Maar nou, we hebben het over van alles gehad. Gewoon een beetje over het nieuws en zo. En over wie ik ben. En over je club, waar je voetbalt. Hebben we nou, heel kort hebben we het daar even over gehad. Maar hoe kom je daar dan bij opeens? Wat? Nou, om over Allianz te gaan praten. Hij vroeg het. Dat vroeg ik van, hé hey, Toby, ik heb je zien staan. Staan voetballen. Ja waar. Ja, bij Allianz. Maar goed, dat is, dat is het <laughs> enige wat jou natuurlijk weer interesseert. Maar dat is gezegd. Dat, dat, nee, dat Hoe kom je überhaupt met Joep van het Hek op het spreekwoord of met, op de club Allianz? Hij zei, waar voetbal je? En toen zei hij, bij Allianz. Ja, zo kwam ik erop. Maar het was, het was heel leuk. Die dag. Oké. En eh, heb je er nog wat van geleerd? Mm. Dat is de bedoeling van een stage, Ja, ik heb er... Ehm, nee, eigenlijk niks. Ik heb er eigenlijk helemaal niks van geleerd. En dan nou weten we dat jij ook van de grappen bent. Ja. Wat vond hij van je grappen? Nou, hij heeft ze... hij heeft, ik heb hem één grap laten zien. Want die mm had ik op mijn telefoon. Die vond hij heel grappig. En hij heeft een dvd'tje van mij gehad van toen ik optrad in het eh, mm. Toemler. Toen hebben die comedians daar gezegd van... We maken, een dvd'tje van je. Ja. Voor, eh, voor Joep. Dus hij heeft nu, als het goed is, heeft hij nu gekeken dat dvd'tje. En hij zou feedback sturen? Eh, nee, maar ik ga binnenkort ga ik weer een dagje met hem meelopen. Echt? Ja, ja, ja. Je hebt een relatie met Joep, joh. Ja. ja Albert, als je dit hoort, je kan ook meeschrijven. Ik kan, kan gewoon meedrijven. Toby heeft een relatie met Joep van het Hek, dat is nieuw. En, eh. dus, nou, dan hoor ik het wel. Benieuwd, ben benieuwd. En, ik ben eh, ook benieuwd. We gaan ervan horen, denk ik. Ja, waarvan? Van... Eh, Dan nu het weerbericht. Het is nog steeds koud. Nee, maar waar gaan we van horen? Nou, van jouw relatie met Joep van het Hek. Ja, we gaan dus... Uit... Het nieuws afsluiten. Oh ja. Dit was het nieuws van 8 uur. Maar weet je wat we gaan horen? Half 7, 6, 5. De Studio Killers met Ode to the Bouncer. Hier op Radio CFM. kansen en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leek mijn leven volledige anarchie. Heb gezien, alles kan zo veranderen een goud. Dus dan de lieve gauw. Mijn insteek is de net de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen. Dus zonder spanning op over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk, zie de zon opkomen. licht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten.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 als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Ik heb slapeloze nachten Je hoorde Ode to the Bouncer van de Studio Killers en Slapeloze Nachten van eh, de Opposites hoorde je. En we gaan eh, nu even hebben over Ajax. Over Ajax. Over Ajax. Want we hebben natuurlijk woensdag de klassieker. en we hadden afgelopen... Nee, vrij, zondag hebben we de klassieker. En woensdag hadden we tegen Manchester. Waarin ze echt gestunt hebben. Ja. Ja, dit is logisch. Niet doen. Ajax die... Niet eh, doen. Woont bij, de, City. En ja, ik zei toch altijd al van, eh, dat kan goed komen. Dat is heel logisch. maar Ajax is gewoon goed. En dat is logisch. Karim, als je dit accentje blijft doen, of als je overgaat op Frank de Boer, dan stop ik officieel met dit gesprek. Nee, ik, eh, maar ik, wie, wie, nee. Toby, stop nog maar niet, jongen. Oké. Okay. niet. Ik denk, doe even jongen. Nee, dat nou, doe maar niet, dacht de rest van Nederland. Of tenminste iedereen die <laughs> hier... de rest van Nederland. Ja, nou, tenminste Heel zand voor de rest van Nederland, dames en heren. dan Dat weet u dat ook weer. Nee, Ajax won met uh, eh, 3-1 van Manchester City afgelopen woensdag in de Champions League. Wat een knappe prestatie. Een zeer knappe, want eh, bijvoorbeeld een leuk feitje was dat eh, Manchester City, de bank daarvan, die was evenveel waard als alle contractspelers bij Ajax, van Ajax bij elkaar. Inclusief de jeugd? Inclusief, oh, gewoon alle contractspelers, gewoon iedereen in contract heeft bij Ajax. En dat zat dan op de bank bij... Manchester City. Waarbij Balotelli volgens mij heel erg onderuitgezakt zat, wat ja, ik hoorde. die zat heel relaxed. Die had er een lichtstoel van gemaakt. Ja. Maar ja, die raakte daarna ook geen peper in Dat is natuurlijk ook een avant terrible, zoals ze dat zeggen. En dat... Eh, eh, wat bedoel je daarmee? Dat het een raar type is, maar dat daarom juist iedereen hem wel mag. Oh, oké. Maar ik mag hem niet echt. Ik, ja, ik mag hem wel. Ik vind het een hele leuke ja, speler. Het is, toch, het is toch leuk. Het is een grapje in het nieuws. En hij, had, eh, hij volgens mij ook aan het eind toen hij inviel een momentje waarvan je denkt van... Ja, oké, waarom doe je dit nou Ballotelli? Ze werden ook boos op elkaar op een gegeven moment. Ja, die van maar Ajax aan het eind, de, de laatste minuten bijvoorbeeld, had Ajax de bal. En toen, uh, toen deed Manchester City gewoon <laughs> echt letterlijk niks. Gewoon. Nee. Dat is in mijn neus, ik weet niet wat het was. Ja, maar oh, kijk, als je met 3-1 voor staat... Nou goed, ah, tegen Ajax Heracles... 4-1 van kunnen maken. Tegen Heracles hebben ze het overspeeld, dus waarom tegen, ja, tegen Manchester niet. Maar, alsnog... Toch, het blijft raar bij Ajax, hè, dat ze tegen goede tegenstanders het goed doen en tegen slechte heel slecht. Ja, maar wat wordt het zondag? Want dan is de klassieker van de Nederlandse Eredivisie. Nou heb ik met een collega die voor Feyenoord is... Eh, ik doe dat bijna nooit in weddenschap. Mm Weddenschap afgelegd. Als ja. Feyenoord wint, kreeg die jongen, want die houdt nogal van een biertje... Ja. dan krijg je bier van me. Ja. Dus ik hoop nu echt dat Ajax wint. Anders ben en als Ajax wint? Dan krijg Nee, hoef, hoef ik niks. Want... Oh, dan hoeft... Oh. Nee, de kans oh. is dat Ajax wint is toch veel veel groter dan dat Feyenoord wint. Oh, goede weddenschap <laughs> trouwens. Ja, het is een eenzijdig... Ik weet niet Jezus, wat is dat nou weer voor slechte weddenschap? Dat zijn de kringwetenschappen. Oh ja, die, die slaan nergens op. Nee. Oké. Net als dit hele gesprek zoek ook nergens op, maar ja, toch wel leuk om nou over te praten, we, hebben de mensen even geïnformeerd over... Eh, als je onder een steen hebt gelegen afgelopen woensdag, dan weet u nu dat Ajax heeft gewonnen van Manchester City. En dat ze eh, zondag spelen tegen, Feyenoord, wat de klassieker is. ik zou er bijna naartoe gaan, hè? dat is nog wel een leuk detail. Alleen de KNVB heeft weer een wedstrijd voor mezelf ingepland, dus kan ik niet naar de Kuip. Ja, maar om nou met Ajax Feyenoord in de Kuip te zitten als Ajax ziet, dat lijkt me ook niet echt eh, Ik vond het, wel leuk. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Ja. ik heel Je vindt het nu nog leuk. Alleen ik had dat je er eenmaal zat ja, dan vind je het niet meer zo leuk. Ik zat er wel over na te denken, hoe ga je dan eh, de beleving, althans als Ajax scoort, hoe ga je dat nou vieren? Ik zou het niet vieren als ik jou was. dan heb ik meteen een... Eh, ik zou het echt niet vieren. Ik heb daar ook een keer gezeten met mijn vader. Oh ja. Alleen dat was bij Feyenoord Nek. Alleen, alleen mijn vader praat Weet je daar loopt? Nou... Goed, maar mijn vader Wat praat... Wat hier? Weet ik niet. Maar mijn vader praat met een heel erg Amsterdams accent. Amsterdams? Dus we waren meteen, we waren meteen ontmaskerd. Ja. Dus, eh, maar goed, het was een vriend... Nee, het was... Uh, eh, Feyenoord speelde heel goed, dus het maakte allemaal niet uit. Nee, dat is mooi. Goed. Zo gaan luisteren naar... Nou, eerst nog dit. We'll be right back. De recording song van de Majors en Asaf Avidan. Maar dan de goede versie. De oude versie.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 jump from a wall. Ze zijn weer terug. Net als wij. Goedemiddag. Ja, net als wij. Wij zijn ook weer terug. We zijn in de laatste minuten van de laatste vrijdag van... En bij ons zijn de stoppen doorgeslagen. Ja, niet bij onszelf hoor, nee, maar... maar... in de studio. Ja, dus eh, het is donker. Ja, het is erg donker. En, zeker eh, met de, de, opkomende duisternis wordt het natuurlijk al eh, een heel en naar spannend verhaal. Nou, we hebben hier alleen nog de lichtjes van de computer en de lichtjes van, maar gelukkig doet de radio het nog wel. Dus Tenminste, we zijn er gelukkig. nog wel, als het goed is. Als het goed is. <laughs> Misschien staan we, we wel tegen onszelf te praten. Maar goed, we hebben straks het journaal om 6 eh, uur. Dat eh, is over 4 minuten precies. We gaan daarvoor nog even luisteren naar Scouting for Girls met Summertime in the City. Dat kunnen we wel gebruiken. Want u vraagt zich natuurlijk af van... Hoe is het weer nou? Dan nu het weerbericht. Het is koud, nog steeds. En het wordt donkerder en kouder en donkerder en kouder. Maar ja, wij gaan luisteren naar Scouting voor Skulls met een moeilijke titel, Summertime in the City. En ik hoop dat we zo ook weer het licht hebben. in the city, all the girls dress hot, friends even Gonna be a night to remember